Het is niet duidelijk wie er achter de hek zit. Volgens de ARD lijkt het erop dat er geen politiek gevoelige informatie is buitgemaakt. Op Schiermonnikoog zijn 100 militairen aangekomen... die gaan helpen bij het opruimen van de aangespoelde inhoud... uit de zeecontainers van het schip MSC Zoe. Zodra het app is, gaan ze aan de slag. De Waddeneilanden stellen de Zwitserse reder MSC aansprakelijk... voor de aangerichte schade. De verzekeraar van de rederij is op de eilanden langs geweest... om de schade op te nemen. Het treinverkeer rond Venlo ligt plat door een brand in een locomotief bij het Centraal Station. De brandweer zegt dat de brand is ontstaan nadat een Duitse locomotief tegen een stootblok was aangereden en een gasleiding had geraakt. De locomotief staat dicht bij een aantal elektriciteitskasten. De hulpdiensten in Venlo proberen de locomotief te verplaatsen om te voorkomen dat de brand overslaat. De nieuwe democratische meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de gedeeltelijke sluiting van de overheid. Het komt erop neer dat de komende weken weer geld beschikbaar komt voor het beveiligen van de grenzen, maar president Trump krijgt niet de miljarden voor zijn muur aan de grens met Mexico. Het Witte Huis zegt gisteren al dat Trump zijn veto over de wet zal uitspreken. Veilinghuis Sotheby's veilt deze maand in Londen en New York kunstwerken uit de collectie van het Koninklijk Huis.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 ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van ZFM Jazz. I get the blues when it rains. The blues I can't lose when it rains. Each little drop that falls on my window pane always reminds me of the tears I feel in pain. I get the blues when it rains, the blues I can't lose when it rains. Well, i cried when I met you cried when I lost you. And I know I get the blues when it rains. It was raining dear when I met you. dat was het eh, orkest Larry Elgard I get the blues when it rains. Luisteraars, dit is alweer het tweede uur van deze uitzending ZFM Jazz op zondagochtend. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. ZFM Jazz wordt live uitgezonden elke zondag. En de luisteraar eh, wordt van harte uitgenodigd om gewoon eens langs te komen in de studio tijdens deze uitzending. Mm, eh, al of niet met een plaatje onder je arm. En, eh, of om een praatje te maken, of om mee te presenteren... of om eens te komen praten over de mogelijkheid... om gewoon lid van het jazzteam te worden. ZFM Jazz eh, wordt gepresenteerd door een groepje... en uitbreiding daarvan is altijd welkom... want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Schroom niet. En als je overweegt om, eh, als je, om eens ook te presenteren... of alleen maar eens in een uitzending te komen... stap op je vervoermiddel en kom naar eh, Tolweg 10A. Kan je zo naar binnen lopen en eh, dan kunnen we verder kijken... wat er allemaal voor leuks is. Want er is een heleboel. We gaan naar alweer een prachtig jazzplaatje... En dan heb ik het over uh, eh, Susan... Susan... Nee, opnieuw. Susanna McCorkle. En eh, die gaat zingen It Ain't Necessarily So. Sure, they did that deed in the Garden of Eden. But why chastise you and me? It ain't necessarily so. It ain't necessarily. necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought big Goliath, who laid down and dieth. Little David was small. fished him, she says, from that stream. when no gal are given to no man that's 900 years. I'm preaching this sermon to show it ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, ain't necessary. Thank you. wakker. En de, eh, de bongo-speler, of de conga-speler... die kan eh, zijn vingers onder de kou kragen houden. Wat een prachtig geweld, toch met z'n drieën... en toch gedistingeerd. Het trio van Frank Vignola... met het stuk Tico Tico. En dat brengt ons naar eh, drie versnellingen terug. We gaan luisteren naar Jerry Mulligan en Stan In, in een eh, meer dan prachtig stuk, zullen we maar zeggen. En het heet Gone. <laughs> フフフフ。 was de baritonsax van Jerry Mulligan... en de tenorsax van Stan Getz. Altijd een mooie symbiose als je twee grote jongens naast elkaar zet. Datzelfde is het geval eh, bij de volgende live-opname... van zanger Mel Tormé en het trio van de pianist George, George Shearing... Eh, live en... Eh, het gaat er ontzettend vrolijk aan toe. Het stuk heet I'm Hip. En er gebeurt van alles. There is no hipper individual in this world than Mel Torme. Don Thompson thinks he's hip. Donnie Osborne thinks he's hip. Bob Martin thinks he's hip. Yes, <laughs> Oh, and, and, and I think he's hip? Oh, thanks. Well, that's nice. I'm, I'm very flattered. Thank you, George. Hey, Bobbery Bob. Hey, Bobbery Bob. Hey, Bobbery Bob. Go, go, go. I'm hip. I'm no square. I'm alert. I'm awake. I'm aware. I'm on top of every scene, digging the sounds, making the rounds. I mean, I read People magazine, I'm so hip. I'm dig, I'm in step. When it was hip to be hep, I was hep. I don't blow, but I'm a fan. Look at me swing, ring a ding ding. I even call my girlfriend man, cause I'm hip every Saturday night with my suit buttoned tight and my suede's on. get my kicks, digging arty French flicks with my shades on. Oh, I'm too much, I'm a gas. I am anything but middle class when I hang around the band. Popping my thumbs, digging the drums. Squares don't seem to understand why I flip they're not hip, that I'm hip. Salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts, salt peanuts. Cha on, do, do, Cha on, do, do. Sound, My God, I'm hip. I'm alive. I enjoy any joint where there's jive. I'm on top of every trend. Look at me go, fo de do John Travolta knows my friend. I'm so hip. I'm hip, but not weird. Like you notice, I don't wear a beard. Beards were in, but now they're out. They had their day, now they're passe. Just ask me if you're in doubt, cause I'm hip. Now I'm deep into Zen meditation and microbiotics. And as soon as I can, I intend to get into narcotics. I'm cool as a cuke. I'm a cat, I'm a card, I'm a kook. I get so much out of life. Really, I do. Scooby Doo. One more time, play Mac the knife, let her rip. I may flip, cause I'm hip. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Shabba don, da da da da da. da da da da da da I'm here. Ja, prachtig. Mel Tormé en begeleid, <laughs> begeleid door eh, George Shearing. We gaan nu luisteren naar een andere grootheid uit de Amerikaanse jazzgeschiedenis. En dan heb ik het over meneer Lionel Hampton. Eh, op 20 mei 1979 streek hij neer met een tienmansorkest in Haarlem. In Haarlem. En wellicht zijn de luisteraars die daar destijds bij waren... want dat, dat concert is opgenomen dat was een concert eh, in het Concertgebouw in Haarlem. 20 mei 1979. En ik ga van dat optreden laten horen een stuk. En dat heet Mr. P.C. feest daar in Haarlem. Ik wou dat ik erbij was geweest. Dat eh, zo'n spetterend optreden, dat is eh, fantastisch. Ik heb ooit een concert bijgewoond in eh, de oude setting van het North Jazz Festival nog in Den Haag. En daar was hij met geen tien paarden van het podium te sleuren. En en dan kwam er nog een nummer en hij moest stoppen... omdat er een volgend orkest stond te trappelen. En eh, het hele eh, speelschema van die avond kwam danig in de war... en ze kregen hem niet weg, want hij ging nog een nummer en nog een nummer. En, eh, dat was, en die zaal die was helemaal meer dan enthousiast... en het was een enorm feest. Maar goed, dat was het volgens mij ook destijds hier in Haarlem. We gaan nu luisteren naar Mark Shane en zangeres Terry Blaine. En we gaan luisteren naar They Say That Falling in Love is Wonderful. Rumors fly and you don't know where they start especially when it concerns somebody's heart. Well, I've heard tales that would set my heart aglow. I wish I knew if the things I hear are so. They say It's one. Terry Blaine. Ehm, dat brengt mij op het volgende. Zo'n zangeres. Ehm, de serie jazzconcerten in Zandvoort. Jazz in Zandvoort, ingebouwde Krocht. Gaat een nieuwe start maken. 13 januari. Aanstaande. Ehm, fris en monter gaan wij eh, kunnen luisteren naar niemand minder dan Deborah Carter. En die wordt dan begeleid die middag door Jean-Louis van Dam... op de piano, Gijs Duikhuizen op het slagwerk... en Erik Timmermans op de bas. Eh, er komt weer een hele mooie serie uh, Jazz in de Krocht. Dus we beginnen op 13 januari met Deborah Carter. En eh, bij een volgende presentatie eh, in januari ga ik eh, Hans Rijmers vragen om uitgebreid in deze uitzending toelichting te komen geven op het komende programma. Iemand die eh, al eerder is opgetreden in Jazz in de Krocht. Dat is Kim Hoorweg. En het laatste deel van deze uitzending ga ik wijden aan, waarom ook niet, Nederlandse jazzmuzici, solisten en vocalisten. En Kim Hoorweg gaan we nu horen in het stuk Where or When. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way. but I can't. Kim Hoorweg. En dat allemaal als eh, introductie van het feit dat uh, Jazz in de Krocht vanaf 13 januari weer een prachtige reeks optredens heeft. 13 januari ingebouwde krocht, zondagmiddag 14.30 uur. Deborah Carter, die is al vaker hier geweest. En eh, zorgt altijd voor een succesvolle middag. En wordt dan Begeleid door eh, drie grote jongens. Jean-Louis van Dam, Erik Timmermans en Gijs Dijkhuizen. Eh, zoals ik zei, het laatste deel van deze uitzending... is gewijd aan Nederlandse jazzmuzici. We hoorden net eh, Kim Hoorweg. En we gaan nu naar een groep onder leiding van Boris van der Lek, saxofonist met een stevige Hammond-begeleiding. En dat is een bekend stuk, de Blues March. was de saxofonist Boris van der Lek met zijn groep die eh, een klassieker speelde, de Blues March. Dan is het nu tijd voor het trio van Karel Boulet. En die heeft samen met Toets Tielemans een prachtige live-opname. Summertime. Tielemans met eh, het trio van Karel Boulet. We hebben in Nederland ook hele goede trompetisten. Zoals daar is, Erik Vloeimans. En hij heeft een meerdere cd's gemaakt. Waaronder het... Uh, ja, waaronder een album. En dat heet... Uh, live at the Concertgebouw. En we horen hierop Erik Vloeimans op de trompet of de flugelhoorn. Ik, dat kan ik niet horen. Of de cornet, ik denk de trompet. En Florian Weber op de piano. En het stuk heet Lex. Erik Vloeimans en Florian Weber. We gaan nog één stukje doen en dan is het afgelopen met ZFM Jazz voor, eh, <laughs> voor het jaar 2018. Ik hoop dat je het gezellig vond en volgend jaar zijn we weer van de partij. En we gaan maar door met dit programma. Als je zin hebt om het team te komen versterken, van harte welkom als je zin hebt om zomaar eens te komen kletsen... of eh, te komen praten over jazzmuziek, ook van harte welkom. Wij staan open voor alle leuke en gezellige dingen. Voorzichtig met vuurwerk, want volgend jaar moet je ook nog kunnen luisteren... naar CFM Jazz. En ehm, nou, ik zou zeggen eh, tot, tot dan. Ja, Rembrandt Tricks gaan we als laatste horen. Fijne dag, fijne dagen. Tot dan. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen. En